Dit is met het NOS Journaal. De bemanning van een schip uit Delfzijl zit al weken min of meer gevangen op de boot. De MS Pioneer ligt voor, de, veranker anker voor de kust van Gibraltar. De elf bemanningsleden mogen niet van boord omdat de reder van het schip failliet is. Volgens de moeder van de kapitein is er bijna geen eten en water meer aan boord en hebben twee mensen medische hulp nodig, maar mag er geen dokter aan boord komen. Verder kunnen ze zich niet meer douchen en de was kan ook niet meer worden gedaan. Hoe lang het schip nog aan de ketting blijft voor de kust van Gibraltar is niet duidelijk. Een transportbedrijf uit Nijmegen laat chauffeurs uit Polen en Litouw het weekend doorbrengen op een terrein zonder wc's of douches. Dat zegt de inspectie. Die heeft tijdens een controle ook een bedrijf uit Roosendaal stilgelegd. De onderneming had volgens de inspectie geen vergunning om met vrachtwagens te rijden en had de administratie niet op orde. Ook reden de trucks op de goedkopere rode diesel en dat is verboden. Bij de onderzochte bedrijven zijn in 60% van de gevallen misstanden of schijnconstructies geconstateerd. Bij een brand in een pakhuis in Oakland in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker negen doden gevallen. Dat gebeurde tijdens een feest met zo'n 100 mensen. Volgens de brandweer zijn er 25 vermisten. Tientallen brandweerlieden zijn bezig de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand in Auckland is niet duidelijk. Het pakhuis heeft volgens de brandweer geen sprinklerinstallatie of brandalarm. En het KNMI heeft voor vanavond en morgen vroeg code geel afgekondigd voor het oosten en zuiden van Nederland. De Weerdienst waarschuwt daarvoor mistbanken. Lokaal kan het zicht minder zijn dan 200 meter. De waarschuwing geldt voor Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. En we blijven bij het weer, want vannacht gaat het op een paar graden vriezen. Lokaal is er dus kans op mist, ook nog gladheid.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 En dit uur zijn we begonnen met de nummer 23. Sigma samen met Birdie. Nieuw binnengekomen deze week op 23 eh, met Find Me. Hij zo direct om vijf uur is Hans met zijn vrienden weer paraat. Hij is er gewoon al, hè? Hoi Hans. Hi, goedemiddag. Alles, alles goed? Prima. Ja, echt waar? Ja wel. Wat ga je allemaal doen straks? Oh, een heleboel. Oh, nou, dan gaan we daar niet meer luisteren. Gaan we gewoon naar muziek luisteren. We merken het wel straks om vijf uur.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 nummer eh, 20 van eh, deze week. Major Laser samen met Coldwater en Just, eh, samen met Justin fucking Bieber. Met uh, Coldwater, ik moet het wel goed opzeggen. Ik word helemaal van me apropos. Hey, eh... <laughs> Ja, weet je, Justin... Nou ja. hey, uh, kleine resume van Sander weer. Ja, hij is in niks niks. 30 tot en met nummer 20. Al 17 weken in de lijst op nummer 30 hebben we Katy Perry met Rise. En op nummer 29 Calvin Harris en Rihanna met This Is What You Came For. Op nummer 28 Kygo featuring, featuring Julia Mitchells met Carry Me. Op nummer 27 mm, Naked. Naked met Sexual. Terwijl Naked, maar dan op zijn Zweeds eigenlijk. Ja. ja, dat doet me denken aan iemand. Ja, wat dan? Aan Hans... Uh... Hans Wassenaar? Nee. Wel. Oh. Hans Pennings. Hans Pennings. Oh ja, die zitten eh, daar in Zweden natuurlijk. Ja, ja, Hans Brabo Piet. Ja. Ja. Nee, daar komt dit ook vandaan inderdaad, uit Zweden. Er zijn twee jongens eh, die eh, echt, eh, nou ja, ik heb het vorige drie weken geleden verteld. Twee jongens die een projectje zijn gestart vanuit school. En er is dit uitgekomen, Nike met seksueel En dat, als je die clip ook ziet, hè, dat is echt geweldig. Dan zie je echt een bloedmooie vrouw. Waar Zweden onbekend staat, om mooie vrouwen. En die vrouw die zit alleen maar met de hand in haar slipje. Oh. Ja, een best leuke clip. Nou. Ja, het is gewoon een stilstaande foto hoor. Maar ik vind het <laughs> helemaal niet erg om naar te kijken. <laughs> en op nummer 26 vinden we Tiama met Drop That Low When I Dare. Op nummer 25 nieuw binnengekomen deze week is James Arthur met Say You Won't Let Go. Op nummer 24 de Chainsmokers featuring Poobie Rain met All We Know. En op nummer 23 nieuw binnengekomen deze week is Sigma featuring Birdie met Find Me. Op nummer 22 farewell Williams met Running. En op nummer 21 Alessa Care met Scare to You Beautiful. En we hebben hem net gehoord op nummer 20 als 16 weken in de lijst.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 Oh, baby, I'm by the way. It's your 15 eh, Sigala met eh, Give Me Your Love samen met eh, John Newman en Nile Rodgers natuurlijk. we gaan beginnen aan de top 10 van deze week. En dat doen we met Britney Spears met Make Me. back to my room. ignite in the heat of the moment. Let those sparks fuse. Blowing up to the ceiling, we're burning bright. choice for you, like you got a job to do. Just want you to raise my roof, something sensational.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 Ondertussen alweer uh, 17 weken in de lijst. En per stom voetbal omdat ze zo, zo zingt... zaten we eens te kijken hoe oud ze eigenlijk is. En de beste dame die is vandaag, ja vandaag... is ze um, 35 geworden. Ja, <laughs> ik weet dat jullie allemaal blij mee zijn hier in de studio. Ja, klaar nu. Eh, <laughs> eh, ja, weet je, het is eh, half, hè? Dus het is de tijd voor... Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een Ja, de 40 liedjes dan, en niet de 40 lampjes, Hans. Op het moment wordt natuurlijk de Nederlandse top 40 Gepresenteerd eh, op de radio bij eh, de landelijke zender 538. Eh, Terwijl het Hans alle lampjes stuk voor stuk aan het controleren is. Hans, het zijn ledlampjes, hè? Nee, zijn geen ledlampjes? Oh, goedkope... Ja, ah, jawel, joh, is toch leuk. Studio verlichting hier. hey, de Nederlandse top 40 ga ik even een vogelvlucht met je doornemen. De nieuwe binnenkomers en de top 10, die vind ik het belangrijkste. Nieuw binnengekomen op nummer 37. Hartwell samen met Jay Sharm met Thinking About You. En dat is echt een aanrader. Ik vind het echt een lekkere plaat. Jammer dat hij in de rest van Europa niet zo eh, hard eh, doorknalt. Eh, ook nieuw binnengekomen is de nummer 22, The Weeknd... samen met Daft Punk met I Feel It Coming. En ook die plaat is een mooie aanrader. Nou, meer nieuw binnengekomen hebben we niet. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Rag Bowman met Human staat, is blijven zitten in zijn elfde week op nummer 10. Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Elf weken lang ook in de lijst. Vorige week nog op 6, deze week op 9. Eh, Bruno Mars met 24K Magic, 24 k Magic. Acht weken in de lijst, deze week op 8, vorige week op 12. Blijven zitten in de tiende week is eh, Calvin Harris met eh, My Way op nummer 7. Op nummer 6 staat de Chainsmokers met Closer. En Shawn Mendes met Mercy is blijven zitten in zijn tiende week op de vijfde plaats plaatsje gedaald is eh, DJ Snake samen met Justin fucking Bieber... met Let Me Love You van 3 naar 4, 16 weken alweer in de lijst. Rockabye van eh, Clean Bandit samen met Jean-Paul en Anne-Marie... staat eh, deze week op nummer 3. Vorige week nog op 9 en drie weekjes pas in de lijst. James Arthur met Say You Won't Let Go. Deze week nieuw binnengekomen in de Europese top 40 of 25... maar in de Nederlandse top 40 staat hij al vijf weken lang in de lijst. En net zoals vorige week op een tweede plaats...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 Maar ik denk dat we dat van de volgende week maar gewoon gaan doen. Want dan staat de kerstboom er ook en zo. Ja, is toch leuk zo? Niks mis mee, laat het maar zo, Hans, inderdaad. Kijk even op uh, cfm hoe de studio er nou uh, gezellig uitziet in de eh, Sinterkerstsfeer. Want al die Sinterklaas eh, en Zwarte Pieten die lopen natuurlijk overal en nergens rond op het moment. Want eh, dit weekend eh, of eh, maandag komt Sinterklaas of Zwarte Piet bij je thuis met pakjes. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Hey, dit was de nummer 7 van deze week. Heilig Steinveld samen met Gray met Starvin. Wij gaan door met de nummer 5. De nummer 6 slaan we voor het gemak even over. Niall Horn, Horn, Horner. Met This Town is dat. En de nummer 5 is Tavlo met Cool Girl. no need to panic met wat Cool Girl. Ondertussen alweer 15 eh, weken in de hitlijst te vinden. Hoogste notering voor deze beste mensen is de nummer 2 met deze single. we gaan naar de top 3 van eh, deze week. Maar eerst ook even dat je naar luistert hoe de top 3 er vorige week uitzag. Want ik weet zeker dat Sander het eh, niet meer weet. En als Sander het niet meer weet, hè, die maakt de luisteraar, onthoudt het niet, dan moet ik het laten horen. Nummer 3. Breakdown Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op nummer 3, de snelste stijger eh, van deze week. Vorige week nog op een 24e plaats. Deze week op 3, dit is Clean Bandit met Rockabye.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 En drie weken pas eh, in de lijst te vinden. Hey, snel door met de nummer 2 van deze week. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. ja was dit eh, samen met eh, Kendrick Lamar... met The Greatest, nummer 2 van eh, deze week in de Euro Breakdown... hier op CFM Zandvoort. Hey, wij gaan door met de nummer 1 en die kan alleen maar in handen zijn... van Robbie Williams met Love My Life. Vijf weken alweer in de lijst en deze week lekker blijven plakken op nummer 1. Eh, met de achterwerk doen eh, vanavond eh, in de uitzending. Iets met oxidatie en achterwerk of zo, ik weet niet wat het is. Blijf luisteren zo direct na 5 uur. Zandvoort draait door, maar dan anders. Namelijk Hans met zijn vrienden. Nou, vrienden, vrienden. Volgens mij hebben ze net alweer ruzie gehad. Maakt niet uit. Hey, dit was er nu mee van deze week. Robbie Williams met Love My Life. Hier in de Euro Breakdown op CFM Zandvoort, de top 40 van Europa.